9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte relativeert de betekenis van het vertrek van PvdA-kamerlid Monars... voor de steun van zijn coalitie. Hij wijst erop dat het kabinet de laatste vier jaar het nooit moest hebben van automatische meerderheden. PvdA-leider Samson zei dat eerder vandaag ook al. Met het opstappen van Monars hebben PvdA en VVD nu samen 75 zetels, net geen meerderheid... Het aantal fracties in de Tweede Kamer komt door Monash nu trouwens op 17. Dat is een nieuw record. Iraakse troepen hebben in een dorp ten zuiden van Mosul... een graf met zo'n 100 onthoofde lichamen ontdekt. Het lag in de buurt van een landbouwschool. Het dorp werd eerder vandaag veroverd op terreurgroep IS. Het is onduidelijk of het om lijken van burgers of militairen gaat. Van veel lichamen is alleen het skelet over... Een forensisch team gaat onderzoek doen. Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Maasluis is ruimte voor demonstranten die voor of tegen Zwarte Piet zijn. De burgemeester wil ze een plekje geven aan de route, zegt hij tegen RTV Rijnmond. Wel moeten demonstranten zich aan bepaalde regels houden. De burgemeester zegt dat zijn gemeente niet alleen een gastheer wil zijn voor Sinterklaas, maar ook voor het debat. En een Nederlander van 20 heeft in Indonesië het wereldrecord Rubik's kubus oplossen gebroken. Hij deed er 4,74 seconden over. Het oude wereldrecord was alleen in handen van de Nederlander. Vorig jaar deed hij er ruim 5,5 seconden over, maar hij raakte het record in november kwijt aan een Amerikaan. Het weer nog. Lokaal kan er wat regen vallen.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 Maandag 7 november, tijd 21 uur en bijna 3 minuten. Dus tijd voor CFM Cinema. Mijn naam is Akko B en we gaan filmmuziek draaien. Oude films, nieuwe films. Eh, het eerste uur, onder andere de films Top Gun, The Ring, Pocahontas... en Million Ways to Die in the West. Ja, en de tweede uur de nieuwe film The Hexo Ridge. Onder andere. Maar we beginnen met de hit van de maand. En dat is deze keer een hele bijzondere. Dat is namelijk eh, een nummertje dat heet Bad Romance. En er stond een leuk stukje in de krant vanochtend. Eh, daar beschrijven ze hoe een hit een oorwurm wordt. En met een oorwurm bedoelen ze eigenlijk een muziekje... wat als je dat één keer gehoord hebt, dan blijft het de hele tijd maar in je hoofd hangen. Hoe kan het nou dat zo'n liedje in je hoofd blijft hangen? Nou, de, de, de tien uh, die noemden ze in dat artikel. En er stond Bad Romance op één in de uitvoering van Lady Gaga. Maar ik heb gekozen voor Scott Bradley's Postmodern Jukebox. want your design Cause you're a criminal as long as you're mine I want your love Love, love, I want your love I want your psycho, your vertigo stick Won't you in my rear window Baby, you're sick, I want your love Postmodern Jukebox. En dat nummertje is natuurlijk van Lady Gaga, Bad Romance. Een liedje dat maar in je hoofd blijft zitten, eh, heeft bijzondere eigenschappen. In de refreinen zitten opvallende sprongen... of de melodie volgt juist een of ander vertrouwd patroon op en neer als in een kinderliedje bijvoorbeeld. Er is een Engels onderzoek waar 3000 mensen gevraagd waren... een popliedje wat in hun hoofd bleef zitten. Nou, en als je die 3000 mensen, die hebben 10 nummertjes genoemd... waarvan eh, er veel van Lady Gaga bij zitten. Bad Romance zit er onder andere in, Alejandro... Pokerface, maar ook eh, bijvoorbeeld eh, van Maroon 5, Moves Like Jagger. Uh, somebody That I Used To Know, Go, go En de Queen, Bohemian Rhapsody zit er onder andere in. Ja, hoe kan het nou dat zulke melodietjes in je hoofd blijven zitten? Ik vond de leuke naam Oorworm. Je kent ze allemaal wel. Een liedje wat je hoort en dat blijft maar in je hoofd zitten. En daar is deze Bad Romance er ook een van. Dus wel leuk voor de maand november. Scott Bradley. Komen bij de films. En er zijn hele bekende films. Onder andere Top Gun. En daar is dit de love song uit Top Gun Berlin. van Zandvoort. Je luistert naar CFM Cinema en dit is ook muziek uit de film Top Gun. En Top Gun is vrijdagavond 11 november om tien over 11 op de Belg. Een Amerikaanse lofzang op jonge helden van het luchtruim... biedt na spectaculaire luchtgevechten met Russische mix... ook een sappige romans met ingrediënten die we al kennen... uit een officer en gentleman. En we draaien er nog één, onder andere deze, Otis Redding. sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again.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 And this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away I'm sitting on a darker bay, wasting time. Het dat komt allemaal uit eh, Top Gun. Eh, het verhaal. Het gaat over Pete Maverick Mitchell. Gespeeld door Tom Cruise mag naar een elitaire pilootopleiding... waarbij een vriend het leven laat bewijzen... dat hij het geleerde ook in de praktijk kan brengen. Tegelijk moet hij aantonen dat hij geen aardje naar zijn vaartje eh, heeft. Die veroorzaakte ooit de dood van een aantal collega's. Naar verluidt werd Top Gun gesponsord door de luchtmacht. En ja, volgens mij had hij Berlin een Oscar gekregen... voor de beste song in de film. De laatste die ik eruit draai zijn de Righteous Brothers. Met uh, you've, got, you've Lost That Loving Feeling. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it. But baby, paradise when I reach for you. Girl, you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. Cause baby, something I'd get down on my knees for you. was het Halloween. Dus toen hebben we een paar eh, nou ja, horrorfilms gedraaid. Onder andere deze op speciaal verzoek uit de, uit soundtrack van Ringu. Twee nummertjes. Legend of Love. La Finca. van eh, Hideo Nakata. Gaat over een journaliste. Eh, na de mysterieuze dood van haar nichtje Tomoko... ontdekt ze dat heel wat recente overlijdens te wijten zijn... aan een geheimzinnige videoband. Iedereen die die band bekijkt zou exact een week later sterven. Aanvankelijk gelooft Rijko die geruchten niet. Maar als ze te weten komt dat Tomko's vriendin... die samen met haar de video bekeken had... net op hetzelfde tijdstip om het leven is gekomen... begint ze vragen te stellen. Ze trekt op onderzoek uit en besluit de videotape zelf te bekijken. Ja, nog één nummertje. Dat is al een mooie. Portrait of Love uit deze bijzondere horror. Ja, deze klanken zijn natuurlijk niet misselijk. Dat is uit de film Ringu of The Ring. Een Japanse film, horrorfilm. En eh, men vroeg mij om deze muziek nog een keer te draaien. Omdat ze het zo mooi vonden. Eens even kijken. We draaien natuurlijk eh, oud en nieuw door elkaar. En eh, ja, de film Pocahontas zag ik nog voorbij komen. Er zit wel hele mooie muziek in. Ik ga eens even kijken waar ik dat neergezet heb. Want ik had het wel ergens klaargezet. Pocahontas. Nou zeg, ik heb ik moeite om hem te vinden. Eens even kijken wat ik dan in de... Nou, ik heb hem eh, blijkbaar ergens anders neergezet. Pakken we toch een andere film.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 Beter laat, want hij was in het weekend. Maar de muziek was zo mooi dat ik dacht, ik ga hem toch nog even draaien. En ik zie dat tegen de klok van kwart voor tien loopt. Dus tijd voor westernmuziek. En dan beginnen we met een hele fraaie... A Million Way to Die in the West. De titelmuziek. Ja, westermuziek van de bovenste plank natuurlijk. En soms wordt er in westermuziek ook gezongen. En hier heb ik een aardig voorbeeld van. Er wordt de muziek gezongen door Alan Jackson. Cowboys and pioneers, come lend your eyes and ears. I've got the need to testify. Don't try to build your nest out in the open west, cause there's a million ways to die. Six bullets in the gut are just a paper cut, too many ways to quantify. They'll cut your ankle off to cure a minor cough, cause there's a million ways to die. It's 101 in the shade of the sun. If you fall asleep, you fry. A million ways to die. You can live like a saint, but there just really ain't no avoiding a million ways to die. Smallpox and bigger pox and deadly tomahawks, or God forbid you steal a pie. They'll blast you into shards for playing good at cards, cause there's a million ways to die. Out on the desert plains, it hardly ever rains, and you can hear coyotes cry. They'll eat you up and then they'll shit you out again, cause there's a million ways to die. a whoosh and a whack, there's a knife in your back, cause you got a fancy tie. A million ways to die. It's a kick in the pants, but you don't have a chance of escaping a million ways to die. als je deze muziek nog een keer wil beluisteren, kan dat. Want die film is morgenavond op televisie. A Million Ways to Die in the West. Om half negen begint hij op Veronica. En er zit natuurlijk heel veel cowboy muziek in. En daar gaan we gewoon nog wat van draaien. Eens even kijken wat we dan pakken. even snel. De film is op zich niet zo heel bijzonder, maar de muziek is wel bijzonder. En daarom eh, nog een paar mooie nummers uit deze soundtrack. Anna en Albert uit uh, een Million Ways to Die in the West. in deze soundtrack zit ook nog een heel bijzonder nummer. En dat is deze. Eh, If You Only Got a Mustache. En dat is, wordt gezongen door Amick eh, Byram. Dat is een tenor en dat is eigenlijk een heel oud lied. Dat is al een lied uit 1864. You who long for love. You mustn't all despair. There's a secret you should know to capture the hearts of the fair. You may not have the looks, you may not have the dash, but you'll win yourself a girl if you've only got a mustache, a mustache, a mustache, if you've only got a mustache. You may be common folk without a hint of pride, but you needn't be a king to make any maiden a bride not have a name, you may not have the cash, but you'll make that girl your own if you've only got a mustache, a mustache, a mustache, if you've only got a mustache. You may be big and fat or uglier than sin. All the ladies shut you out, you're wondering how to get in. Well, here is my advice for how to make a splash. You can have your pick of gals if you've only got a mustache, a mustache, a mustache. If you've only got a mustache, a mustache, a mustache, a mustache. Big mustache, thick mustache, my mustache, your mustache. Say the word, the word mustache. A mustache, a mustache. Now we both have said mustache, a mustache, a mustache. If you only got a mustache. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. is nu tijd voor een andere soundtrack die van de week op televisie is. Een echte ouderwetse western uit 1964 van Raoul Walsh. A Distant Trumpet is op de BBC. Heb je woensdagmiddag niks te doen? Ben je tien over één beschikbaar? Dan kan je deze film kijken tot drie uur. BBC 2. A Distant Trumpet. Muziek van Max Steiner. Dat is een film dat eh, vier sterren gewaardeerd Dus hoge waardering. Eh, ik zie dat we nog wat tijd hebben, dus ik kan nog een nummertje draaien. Dan kies ik toch voor Burt Bacharach en Hal David, Butch Cassidy en de Sundance Kid. Raindrop keep falling on my head. Raindrops keep falling on my head And just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. There's one thing I know The blues they send to meet me Won't defeat me It won't be long till happiness steps up to greet me Raindrops keep falling on my head that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm free Nothing's worrying to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free nothing's worrying me. natuurlijk eh, Burt Bacharach en Hal David... met eh, hun bekende uh, sound Raindrops Keep Falling On My Head. En daar zat e- het echte Bacharach trompetje in, zou ik maar zeggen. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema... en uh, we gaan na de klok van tien rustig verder.